Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Automobilisten hebben zich op twee plaatsen op de snelweg misdragen... door te keren achteruit te rijden of een rood kruis te negeren. Het gebeurde onder meer op de A29... waar de weg bij Waal was afgesloten na een aanrijding. En ook op het Prins Klausplein bij Den Haag. Bestuurders reden door bij een rood kruis boven de weg... of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De boete voor het negeren van een rood kruis is minstens 240 euro. En in ergere gevallen bepaalt de officier van justitie de boete. Inwoners van de Australische stad Townsville worden geëvacueerd vanwege dreigende overstromingen noordoosten van Australië wordt al een tijd geteisterd door zware regenval. Er viel 20 keer zoveel als normaal. Daardoor is de rivier bij Townsville tot een gevaarlijk niveau gestegen. Om te voorkomen dat een dam doorbreekt zijn de sluisdeuren erin opengezet. Inmiddels staan er al 500 huizen onder water en dat kunnen er wel 20.000 worden. In Townsville wonen ruim 165.000 mensen. Autofabrikant Nissan gaat een nieuw model SUV toch niet in Groot-Brittannië maken, maar in Japan. Dat gebeurt onder meer vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de brexit. Kort na het brexit-referendum in 2016 zei Nissan nog dat de auto in een Britse fabriek zou worden gemaakt. Maar nu de brexit dichterbij komt, heeft de fabrikant bepaald dat de SUV toch in Japan geproduceerd moet worden. Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. In de finale versloeg ze de Kroatische Donna Vekic in twee sets, 7-6, 6-4. Daarmee pakte ze de achtste titel van haar carrière. Bertens kwam in de eerste set op een 5-2 achterstand, maar die wist ze om te buigen. In de tweede set had ze vier matchpoints nodig om Vekic te verslaan. Bertens blijft ondanks de toernooiwinst de nummer 8 van de wereld. Het weer bijna overal droog bij een graad of 6. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond het vriespunt. Morgen trekt regen of sneeuw van west naar oost. En bij een stevige zuidelijke wind wordt het een graad of 3.